met het NOS Journaal. Het bezuinigingsakkoord is gisteravond vlot door de Tweede Kamer geloodst. Voor middernacht was het debat klaar. De meerderheid steunt het pakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het na twee dagen intensief onderhandelen eens waren geworden. PvdA, SP en PVV hadden scherpe kritiek. Vandaag stuurt minister De Jager de bezuinigingsplannen naar de Europese Commissie. Bij de vakbonden is niet positief gereageerd op het akkoord. Volgens FNV-voorzitter Jongerius bezuinigt deze gelegenheidscoalitie Nederland in anderhalve dag kapot. CNV-voorzitter Smit vindt het knap dat er onder grote druk een akkoord tot stand is gekomen. Maar hij is niet gelukkig met een vervroegde verhoging van de AOW-leeftijd. Dat ook kruist volgens hem het pensioenakkoord. De werkgevers zijn blij. Ze spreken van een moedig pakket opgesteld dat is opgesteld en dat goed is voor het land. De Spaanse koning Juan Carlos is voor de tweede keer in korte tijd geopereerd aan zijn heup. Bij een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van de Arabische Emiraten verstapte de koning zich, waardoor zijn gloednieuwe kunstheup van zijn plaats schoof. Juan Carlos kreeg twee weken geleden een kunstheup nadat hij was gevallen tijdens een olifantenjacht in Botswana. De koning bood meteen zijn excuses aan voor het fel bekritiseerde uitstapje. De Rabobank wil dochterbedrijf Robeco verkopen. Vermogensbeheerder Robeco zou anderhalf tot 2 miljard euro moeten opbrengen. Met dat geld wil de Rabobank het eigen vermogen versterken. De bank houdt de komende tijd alle dochterondernemingen tegen het licht. Bij een meubelfabriek in Bergijk is vanmorgen vroeg een overval gepleegd en daarna is er brand uitgebroken. Volgens de brandweer is het een uitslaande brand die niet naar andere panden op het industrieterrein is overgeslagen. Het is onduidelijk wat de overval en de brand in Bergijk met elkaar te maken hebben. Wel zegt de politie dat er iemand gewond is geraakt bij de overval en dat die gewonde naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, vooral in het westen zonnige periode.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 De A4 Hoogvliet richting Vlaardingen tussen Benelux en Vlaardingen Oost 2. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Rottepolderplein en Raasdorp 4. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag Malieveld 2. En op de N14 de noordelijke randweg Leidschendam richting Den Haag.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 En het nummer One Nighter was dat. We gaan heerlijk door met een gigantisch mooie organist. En dan eh, heb ik het over Jimmy Smith en wat hij gaat spelen. Nou, dat laat zich raden. Want eh, eh, Moed Indico is natuurlijk bekeroemd. Jimmy Smith hoort u op orgel, Russell Malone op de gitaar, John Clayton acoustic bass en Huffy Mason op de drums. was Ella Fitzgerald, een wees uit Jonkers, een buitenwijk van New York. En ze werd bijna door toeval zangeres. Ze werd geboren in 1918 en deed toen, toen ze 15 was mee aan een talentenwedstrijd voor dansers. Ze begon te zingen, maar omdat ze plankenkorts geen beweging meer kon maken, is ze maar gaan zingen en niet gaan dansen. Vanaf dat moment heeft haar carrière iets onvermijdelijks gehad. En u hoorde haar net, Jazz at eh, Santa Monica. En dat was 1972. En dat was een finale. Dat heeft u natuurlijk kunnen horen. C-Jam Blues. Maar nog een live optreden. En dat is de grote Neil Diamond. En van hem ga ik natuurlijk zijn beroemde nummer draaien. Stargazer. together You and your head for heaven We'll never get by Walking that high off the ground Hey you, moon dreamer I've been around and I've seen it All you get The harder they let you down forever Another drop l'aria bionda e calda vola piano lascia un bel mondo dal colore vai dove c'è il fiume di gennaio scendi pilota fammi vedere scendi a bassa corda e guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare. E sono certo, è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal mistero. Un pianoforte a coda lunga, nero c'è stata laggiù una storia molto complicata. Ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano sono labbra che si guardano. Non mi fido, in certi casi un pianoforte è un grido, ci sono gambe che si sfiorano e tentazioni che si parlano. il cielo ad alta quota. Torna nel mondo dal bel colore baio, provami il fiume di gennaio. the country. I've sung with lots of bands. I've played in those big cities that book those one night stands. I'm lonely and I'm weary. I know the scene so well. The blues have come to get me and to drag me down to hell. But I its name. Guess I could ask, but oh well, aren't all hotels just the same? Sink into the mattress, pray God my soul to keep. The blues are in the street, cries that haunt my troubled sleep. But I, ah, ah, ah, I keep traveling, whatever. every morning, wonder where I'm at. I look into the mirror and ask myself, who's that? I left behind a good man, a face I can't recall. And yet I love my old man or no man's been loved at all. me in their trap. They lead me and they lose me, while round my brain they wrap a web of lonely journeys, all spun from evil thread that twist and turn and tangle me until my soul is dead. Traveling Blues was dat van Carmen McRae. Maar ze werd begeleid door Dave Brubeck. En eh, was van de langspelplaat Dave Brubeck Summit Sessions. Daarvoor hoorde u nog Paolo Conti met het nummer Aqua Plano. En we gaan weer boekie, maar ook met Paolo Conto. Boogie heet het nummer. Heel toepasselijk. Ah. ritornello era già nella pelle di quei due il corpo di lei mandava vampate africane non sembrava un coccodrillo i sax spingevano a fondo come i ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria quei due continuano da lei saliva a frore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da da da, cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saltavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo altri sternudivano senza malizia. E la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava, decollava. And do the my boogie, my you meet me trouble. pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramella alla scala. Ah, quella musica continuava era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si ondolava come un palmizio davanti a un mare venerato Quei due sapevano memoria dove volevano arrivare personaggio esitò prima di sternutire e poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista. A forget man you worry my head, kids get in trouble. high up on a hill, in the rain in springtime, because no one's there to share the thrill. There's a certain glory in summer contagious joy. There is a silent story in summer that calls to mind a young boy. Fell in love in the summer and grew up far too fast. Still he returns each summer to visit in the past. Love to me is like a summer day. Silent cause there's just too much to say. Still and warm and peaceful. Even clouds that may drift by can't disturb our summer sky take summer. That's my time of year. Winter's shadows seem to disappear. one is season. That's the reason I can say that I love a summer day. I yeah laughter from the swimming hole. Kids out fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? to me is like a summer day. If it ends, the memories will stay. Still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer song. I hear. swimming hole. Kids are fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? Oh, love to me is like a summer if it ends, the memories will stay still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer song. Nou, daar word je stil van. Dave Brubeck was dat op de piano en eh, u hoorde de stem van de bekende Louis Armstrong. En het heet het nummer Lonesome, oftewel Summer Song. En de plaat, Dave Brubeck Summit Sessions, staat natuurlijk vol met allemaal bekende sterren. Onder andere ook Tony Bennett. Maar nu heel iets anders. Ik heb er al een hele poos niet meer gedraaid. En het is toch een van de dames die haar stem en haar swing altijd eh, het programma opvrolijken.